12 uur. Zit van der Linden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus te bestrijden aanzienlijk aangescherpt. Alle bijeenkomsten worden tot 1 juni verboden. Wie zich niet houdt aan de regel voor anderhalve meter afstand kan honderden euro's boete krijgen. En als één gezinslid koorts heeft, moet voortaan het hele gezin binnenblijven. In alle delen van het land wordt overlegd over het afblazen van activiteiten. Zo gaan bevrijdingsfeesten en popconcerten niet door. Moslims zijn teleurgesteld dat aan het eind van de Ramadan het suikerfeest niet groot kan worden gevierd. Scholen en onderwijsbonden dringen aan op een snel besluit over het doorgaan van schoolexamens en eindexamens. De AOB roept ouders op kinderen desnoods morgen thuis te houden als die een schooltoets hebben. De Nederlandse Zwembond en de Basketbalbond hebben alle lopende competities voor dit seizoen beëindigd. Voetbalbond KNVB overlegt morgen met de ere en de eerste divisie. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn strengere maatregelen aangekondigd. Per direct mogen Britten alleen de deur uit als het echt niet anders kan, zei premier Johnson in een tv-toespraak. Een reden om wel het huis te verlaten is bijvoorbeeld het kopen van eerste levensbehoeften. Verder mogen mensen nog maar met maximaal één ander tegelijk de straat op, uitgezonderd gezinsleden. Johnson zei dat hij erop vertrouwt dat de Britten sterker dan ooit uit de crisis komen. In Groningen waren de afgelopen dagen opvallend veel lichte aardbevingen. Bewoners zijn bang dat er een grote beving volgt en vragen zich af of er tijdens de coronacrisis dan wel genoeg hulpverleners zijn. De veiligheidsregio zegt daarop voortbereid te zijn.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 serious. Tell me i will think it through. side. Concrete mountains wearing up, throwing shadows just about five. Sometimes you can smell the green if your mind is feeling fine. There ain't no finer place to be than running Lakeshore Drive. And there's no peace of mind the place you see, riding on Lakeshore Drive. south on Lakeshore Drive, getting into town. Just slipping on my own LSD, Friday night trouble bound. It's Friday night and you're looking clean, too early to start the round. A ten minute drive from the Gold Coast back makes you show your pleasure bound. And it's four o'clock in the morning and all the people have gone away. Just you and your mind at Lakeshore Drive and tomorrow is another day.